Gert met het NOS Journaal. De chefstaf van het Witte Huis, William Daley, stapt op. Als reden voor het vertrek van zijn belangrijkste adviseur geeft president Obama op dat Daley meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Maar er zijn al lange berichten dat Daley het niet kan vinden met andere naaste medewerkers van Obama en met politieke leiders in het congres. Daley was onder meer minister onder president Clinton voordat hij een, jaar geleden, paar jaar geleden voordat hij een jaar geleden stafchef werd. Wat ook wel de op één na belangrijkste functie in Washington wordt genoemd. Hij wordt vervangen door Jack Lew, die nu in het Witte Huis directeur begroting is. Als chef staf heeft hij onder meer de taak Obama door de komende presidentsverkiezingen te loodsen. Bij een botsing tussen een bus en een personenauto in Amsterdam-Noord is een automobilist zwaar gewond geraakt. In de bus zaten vier passagiers. Zij zijn, net als de buschauffeur, lichtgewond. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Het gebeurt op een kruising met verkeerslichten. Dus de politie vermoedt dat de auto of de bus door rood is gereden. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van 2011 gaat naar een sportje van internetwinkel Zalando. Daarin levert een bezorger pakketjes van de winkel af op een nudistencamping. Volgens het trosprogramma Radar, dat de verkiezing organiseert, ging 42% van de 188.000 stemmen naar dat sportje. De reclames van de Supermarkt Plus eindigt op de tweede plaats. Voetbaljournalist Johan Derksen werd uitgeroepen tot irritantste bekende Nederlander in een reclame. Hij zit in een sportje van de Nederlandse Energiemaatschappij. Harry Boomsma met zijn spotje voor Douwe Egberts werd tweede. Lionel Messi is uitgeroepen tot het beste voetballer van 2011. Op het gala van de Wereldvoetbalbond FIFA kreeg de Argentijnse spits van Barcelona de gouden bal uitgereikt voor het derde jaar op rij. Met zijn club veroverde Messi vorig jaar onder meer de Champions League en de Wereldbeker voor clubteams.